met het NOS-journaal. De Nederlandse bank ziet niets in banken en zakenbanken. Die splitsing is een aanbeveling van de commissie De Wit die de kredietcrisis onderzoekt. Spaargeld, hypotheken en financiering van kleine bedrijven zouden dan in de nutsbank ondergebracht worden en de grotere leningen bij een zakenbank. Als er dan iets misgaat bij die zakenbank worden particulieren en kleine bedrijven niet getroffen. Maar de Nederlandse bank vindt dat de risico's al voldoende zijn afgeschermd. Sinds de kredietcrisis gelden voor banken strengere eisen voor kapitaalbuffers. Ook is het toezicht verscherpt. Minister Schippers gaat kijken of er een waarschuwing kan komen op flessen alcohol tegen drinken tijdens de zwangerschap. Zo op dat drankproducenten vrijwillig zo'n waarschuwing op de fles willen zetten. Alcohol drinken tijdens de zwangerschap kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Schippers wil dat vrouwen zo goed mogelijk worden voorgelicht over de risico's. Nu gebeurt dat onder meer via de huisarts en de GGD. Een waarschuwing op flessen drank kan daarbij helpen. Frankrijk is het enige land in de EU waar zo'n waarschuwing verplicht is. Minister Spies laat onderzoeken of het toezicht op woningcorporaties strenger moet worden. Ze vindt dat er bij de corporaties nu te veel incidenten zijn. De afgelopen dagen bleek dat Vestia, de grootste corporatie van Nederland, op de rand van een faillissement stond. Spies wil weinig zeggen over de situatie bij Vestia, maar ze vraagt zich wel af of het toezicht niet anders moet worden georganiseerd. Een commissie van deskundigen moet dat bekijken. Ze vinden het nog te vroeg voor de conclusie dat het toezicht over de hele linie niet goed is.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 Wat de hel is? De vinyljaren van ZFM. Ik zie dat wij het leuk vinden, maar... Ja, nee, dat is oude meuk. Maar wel heel erg leuk. En dat ruimt ook. Ja. Uh, vinyljaren wordt eh, gedaan door Ruud Jansen. En als er een toch ook redelijk kijk heeft op muzikale zaken, dan is het Ruud Jansen wel. En samen met nog een oudgediende hier binnen CFM, Joop van Nis. Dus eh, dat zijn eh, ook jongens eh, die wel wat weten wat, wat, wat er in de oude muziek pot eh, nog eh, zit. Kijk, wij zijn van, van de voor mijn date. En zij zijn van de, oude muziek. Maar eh, wat maakt het niet uit. Het, het, vult elkaar altijd aan. Want als op een gegeven moment is dit nou vandaag ook weer oud. Dus kun je dat weer gebruiken voor <laughs> zulke soort programma's. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dat ehm, later. Dat ik, als ik 60 ben. Dat we dan dus nog een keer dit terug horen. Ja. Hè? Wow. Nou ja, maakt ook niet uit. Het tweede uur is begonnen. We begonnen met Wakey Wakey en uh, Line Outside. En dat dat, eh, is, ja, dat, dat, is al een paar keer ook eh, op de nationale radio eh, gedraaid. Maar ja, ik heb hem verder niet meer gehoord. Dus we gaan hem weer gewoon eens even van stal halen. En we gooien hem gewoon nog een keer de eter in. En als je op het internet zit te luisteren en denkt... Goh, wat is dat leuk. Nou, ik zou zeggen, ga eens kijken bij Weekie Weekie En dan kom je, kom je hele leuke liedjes tegen. En dit is gewoon leuk om te draaien. En om te beginnen een eh, tweede uur. Eh, we hebben nog, uh, nog eentje klaarstaan. Die ga ik nu alvast even eruit halen. En dat is Stefan Simmons. En over Stefan Simmons, daar ga ik het zo dadelijk even hebben. Maar dit nummer dat heet Drink Ring Jesus. I saw Jesus soaked in a drink ring on some magazine. Man, what's wrong with me? I don't know. Cause I'm too damn young to start seeing things, or so I'm told. They're talking on some TV show about how it's been a year since they changed everything. Man, what's wrong with me? I still don't know. Feels like I should care, but I just stare at the screen in my work clothes only growing old. And I've been thinking about changing things. And if God should save my soul, then I'll need my drink ring, Jesus, to come rescue me if I'm going it's late and the light of the TV's on me. Hear strange voices in foreign tongues, incessant ancient chants. Always trying to find strength in my time of need. And I was looking in this glass when the answer was right there underneath. And I thought something was wrong with me, something wrong with the way that my life had been cast. I've been looking for signs and things when they were everywhere, even under my glass. And my drink rain I'm only growing old. But I've been thinking about changing things. And if God should save my soul, then I'll need my drink ring, Jesus, to come rescue me if I'm going. toch lekker eigenlijk. Stephen Simmons, de man eh, die we hier eh, eigenlijk in oktober hadden eh, kunnen krijgen. Maar hij mm, wilde toch een optreden doen waar hij geld voor kreeg. Want het meeste, dat betaalt hij eigenlijk allemaal zelf om zijn eigen tournee ja, min of meer kracht bij te zetten. Het komt allemaal uit eigen zak. Ja. Maar eh, het had, had heel leuk gevonden als we een echte eh, Amerikaanse singer-songwriter hier in de studio hadden gehad. Het zou had leuk geweest. Had heel erg leuk geweest. Misschien komt het nog een keer. Misschien komt het nog een keer. Weten we niet. Maar dit eh, is te vinden op een van zijn laatste albums die hij heeft gemaakt. Het nummer het heet Drink Ring Jesus. Dat nummer dat hebben we ook in de tijd dat we hem hier eh, bijna te gast hadden, hadden we ook al gedraaid. Maar we geven het nog een keer een kans. Dus ook de buitenlandse uh, singer-songwriters die komen hier aan bod. Zij het in wat veel mindere mate. Want ja, eh, het blijft natuurlijk toch het, het nationale product wat we hier ondersteunen. En zo kwam ik ook nog eens een keer tegen dat Mary Had Little Band die zijn ook nog steeds bezig. Komen met een uh, debuutalbum. Ook eh, of dat dit jaar nog helemaal gaat lukken, dat weet ik niet. Maar ik, eh, ze hadden een, een videoclip geschoten afgelopen zomer. En dat was dit nummer geworden. En dat is toch, vind ik wel weer briljant gevonden hoor, eerlijk gezegd. Hier is Mary Had A Little Band. about a team I was your soulmate who could never win You were once a girl who wanted everything And now you're just a bird that's lost was dat. Eh, ze hebben de, bij de derde voorronde van de Rob Hakda Award eh, gestaan. Dat is een leuk bruggetje, want morgen... Wat, Frits en ijskoud? ja, dat is het, morgen hebben we de vierde voorronde van de Rob Akda Award. Ja, ja. en dan wordt het eh, helemaal spannend, want dan wordt bekendgemaakt welke runner-up dan mag gaan plaatsnemen in de finale. En één van die runners-up, die heb je net kunnen horen. Dat was namelijk eh, het eh, verhaal van... de eh, The White Bird van The Fridge. En toen is ze nog die naam hadden die ik niet meer uitsprak, uh, ga uitspreken. Uh, toen klonk dat nummer toch <laughs> op een bedenkelijk niveau eerlijk gezegd. We hebben het toen wel gedraaid hoor overigens. Eh, omdat we toch iets zagen in deze, deze muzikanten. En inderdaad, ze, hebben, ze hebben stand gehouden, want ze zijn er nog steeds. Alleen ze hebben nu de bassist zit er niet meer bij en bassist, eh, de eerdere bassist die ze hadden. Eh, nu heeft eh, Sjoerd één, want ze hebben twee Sjoerds, die heeft de baspartij overgenomen. Dus ik dacht dat het uh, Sjoerd Jansen was die, die dat doet. En Sjoerd de Vries, die zit op de, de kit. Eh, nou, dat, dan heb ik je alles eh, verteld over The Fridge. En dus morgen eh, is het de vierde voorronde van de Rob Akda Award. Die dan gaat beginnen. Want zo luidt het. de vierde voorronde. Daarin zal uh, aantreden de volgende acts. Between Skins, Baptist. Daar steenkoud. Nou, die komen <laughs> wel heel erg... <laughs> dan Mazoria en kansloos. Nou, kansloos, eh, daar heb ik wat eh, van gehoord. Tenminste, niet de muziek, maar wel eh, de mening over kansloos. <laughs> er was er één die tegen mij gezegd, nou dat is echt kansloos. <laughs> dus, dus, ik ben heel erg nieuwsgierig van haar van wat dat is. ze hebben zich laten beïnvloeden door onder andere Rage Against the Machine. Nou, dat is een eh, behoorlijke band eh, geweest. Maar eh, we willen toch wel even weten wat ze dan ook inderdaad... dat ze dat inderdaad ook brengen. Misschien is het Nederlandstalig. Want ja, kansloos betekent dat je... Het impliceert dat je Nederlandstalige muziek gaat... Nederlandse Rage Against the Machine. Ja, dat kan wel interessant dat worden. Dat kan heel erg interessant worden. Dan hebben we daar ruwe, schaamteloze indie. Geïnspireerd door de jaren 90 en jou. Dus <laughs> dat is, dat is de, korte beschrijving van daar. Steenkoud nederlandstalige rock met dope en rapflow. En dan Matsoria dat is melodieuze power rock. En dan hebben we nog Baptist, dat is eclectic electronic dance music daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Want Klinkt dat, leuk. Dat lijkt mij heel erg eh, bijzonder. En Between Skins is dynamisch en harmonieus. Overgoten met een sausje van gevoelige zang. Nou, eh, dat eh, kun je dus morgen allemaal zien in het patronaat. En dat vangt aan om 8 uur. De zaal is om half acht open. En Marcus en ik zijn er ook bij. Ik Jij weet rijdt? Niet. Nou, eh, wat denk je dat er eh, verwacht wordt? Sneeuw. Dan eh, ga ik niet rijden. Dus, <laughs> oh, wat? Ja, ja dat, wordt, dat wordt het echt... en ik heb Marco Verhoef vandaag op... bij het weer zien staan met, met zijn handen aan het wrijven. En die zegt 5 centimeter. Ik zeg, nou, dan gaat deze jongen niet met, met een stuur in zijn handen. Dat gaat hij, dat gaat hij echt niet doen. Nee. Maar ik ga ook niet fietsen. nou, <laughs> misschien dat we nog een strooiapparaat eh, op onze fiets zetten en dat we er dan alsnog uh, komen. Maar goed. Ik heb overigens wel eens op die link van Soundcloud eh, van Baptist Sound geklikt. Ja? Maar het klinkt wel inderdaad apart. Nou, zullen we eens even kijken of... Als je, een, een, als je een sneak preview van wil hebben van... een sneak preview van Baptist laten horen. Dit is Baptist en Judy 2. Nou, nou, nou, ja, dat zeg ik wel, maar... Nou, kom op. Maar ik ga nog even kijken of er ook nog iets uh, van deze... Het, is veel lang in deze stijl. For the Lord. Dus even kijken of eh, dit, dit wat anders is. Laten we eens even horen. The word of God came to John in the desert. And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins. Turn away from your sins and be baptized, and God will forgive your sins. As it is written in the book of the prophet Isaiah. Someone is shouting in the desert, get the road ready for the Lord. Ik moet zeggen, ik begin hier wel heel veel zin in te krijgen in morgen. Ik uh, wil eens even weten of die, eh, wanneer deze mensen dus zouden, ja, het, eh, welk, welk loodjes hebben getrokken. Ik, ik, ik hoop ergens dat ze niet als eerste moeten beginnen, want dat zou ik erg zonde vinden. Maar ja, ja je weet het niet, hè? Nou ja, met zo'n band kan ik me pas voorstellen dat de zaal vol staat. Zou je denken? Nou, ik sta in ieder geval vooraan. Laten we daar houden. ja, eh, met fototoestellen in ieder geval. Dat, dat sowieso. Eh, dat eh, was Baptist. want anders dan gaan we een beetje te ah. veel... ja, nee. Want we moeten ze wel een beetje allemaal een beetje netjes houden. Ja, ja, ja. Maar een beetje promotiemateriaal mag <laughs> Natuurlijk. En dit, dit is één van de zes acts. <clears throat> Sorry, ik krijg een kikker in mijn keel. Dus, dus dat kan je verwachten morgen in het patronaat vanaf 8 uur aan, eh, wat is het? De Raakzee, toch? Toch? Ja, hè? Toch, toch weet ik het. Ja, ik denk het wel. Eh, in ieder geval, eh, zij mogen dan misschien dan ook ergens in het midden, hopelijk ergens ook een beetje aan het eind, als het toch een beetje een voorkeur heb, Die, die, die peptis, dat moet je niet aan het begin zetten. Dat, dat, dat zou ik erg dat zou ik erg vreemd eh, vinden. En erg vreed ook. Maar goed, eh, ik heb het niet voor het uitzoeken. En wie het wel voor het uitzoeken heeft. Want ik werd daar aangenaam eh, op verrast. En ik heb het ook zelfs op onze Facebook pagina gezet. En dan heb ik het over Rebecca Sier. Die kwam ik vorig jaar vlak voor Paas op Witte Donderdag tegen. Toen was het warm, bloedheet. En dat met Pasen, dus uh, kan je nagaan. Dat is ook een beetje vlak voor Koninginnedag, hoor. dat moet ik er dan wel even bij eh, zeggen. Dus, ehm, maar eh, Rebecca Sier die is al een tijdje bezig en... Ze heeft meegedaan aan het Mooie Notenfestival in Amsterdam. Dat is een uh, singer-songwriter concours. En ze wist toen mij te vertellen dat ze ook Nederlandstalige uh, nummers hebben, Maar dit, dit vind ik zo mooi. Het is eh, gemaakt in de studio. De TJ eh, Sound, geloof ik, studio van Thijs de Melker. En als je goed luistert, dan kan je als het ware, zie je eigenlijk als het ware naast de muzikant. Het is zo verschrikkelijk mooi gedaan. ook het filmpje alleen al, daar krijg ik ook al kippenvel van. Maar het nummer dat is minstens zo mooi. Hier is Rebecca Sier met White. Cover your eyes Where are you? beginning or end of a tunnel in the middle of a wooden plank. Binding banks, I walk the land, arms out wide. Look at the sun until she blinds me. I walk, balance, arms out wide. Look at the sun until she blinds. answer them. als je het eh, filmpje er nog eens eh, bij eh, ziet, nou dan is het helemaal bijzonder. Misschien dat, dat ik dat nog eventjes kan doen. Wacht even. dan kan je die mooi op de Facebookpagina zetten, zou ik zeggen. Heb ik al gedaan. Nee, het staat, er al op. Maar ah. het, het, leuke is... Want ja, filmpjes en radio werkt niet zo samen. Nee, dat weet ik ook wel. Maar het, filmpje, ik, kan wel even iets laten horen van dat filmpje. Dan moet ik eventjes gaan zoeken. Dat is altijd heel erg leuk. Jij en eh, de technologie van het ah, internet. gaat, gaat, gaat heel goed samen. Eh, en dan moet ik eventjes zoeken naar White. Dat is... De derde link. De derde link? Ja, ik heb hem al. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Dan gaan we dat eens eventjes zoeken. Kijk, hopla. Dan, eh, nou ja, dan, dan heb, je hem, heb je hem ook. Maar ik, ik, ik zal hem even aan het eind... Kijk, dit is, dit is zoals die begint. Bijna hetzelfde als wat we net hebben gedraaid. Cover. Nou... Eh, maar dan gaat het nog even zo door. En dan, eh, eh, dan is het hier ergens afgelopen. Nou, en het is, dit is dus bij TDA Productions opgenomen, bij Thijs de Melker. En moet je horen wat er gebeurt. Ja, deze was beter. Ja. Ja, laten we het doen. <laughs> nu ik erin zit. Ja, wat een liedje om te spelen. Hoor je wat ze zegt? Wat een liedje om te spelen. Ja, eh, ah, en dat was dan ook echt eh, een van de, eh, de beste die ze heeft gemaakt in mijn optiek. ook proberen we dus Rebecca te strikken. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar misschien dat wij dan maar eens even naar Rebecca gaan om even het verhaal van haar te laten vertellen op de radio. Dus dat is eh, wat we nog eh, gaan doen. Ik denk, ik zal het je toch niet eh, willen laten onthouden wat er, wat er gebeurt. Ja, het is toch altijd heel erg leuk als je zoiets, als je zoiets hebt. Ehm, straks dus om kwart voor tien gaan wij met Suzanne van Balen eventjes ja, laten horen wat ze deze keer als gedicht heeft staan. Maar we hebben natuurlijk ook nog eh, muziek. Eh, hebben we dat in de cd-speler uh, klaarstaan? Ja, ik bereid wel voor. Ja, dan is het goed. dan is dit weer even wat, iets wat meer pit in de uitzending hier dus Uber Ich en Uniform Child. You say you wanna grow old with me But I just wanna stay young You say you wanna get over me, and I wanna. the lies slip through her mind. Ah, dat was hem. Eh, niemand minder als eh, vriend eh, Lucas Hamming en de Green Eyed Man. Ehm, we gaan eens eventjes zo dadelijk een, een mooi gedicht horen van Suzanne van Balen. En die hangt als het goed is nu aan de telefoon. Hallo Suzanne. Hallo Jaap, goedenavond. Hallo. Eh, vorige week, ja, schoten bij in. Eh, eh, dat, heeft, dat heeft zo zijn redenen. Jij weet welke. <laughs> ja. Dus, en ik bedoel, we hebben, we hebben in ieder geval al in de mailbox hebben we hem al van je gekregen. Dus ik neem aan dat je die ook gaat doen. Ja. Ehm, even voordat je deze gaat voordragen... Is die ook ergens op gebaseerd? Op een moment ergens in je leven? Um, nou, ik heb eigenlijk... Eh, het gaat over mijn lijf, mijn lichaam. Ja. En omdat ik zo gepest ben, vond dat... Ja, voelde ik me altijd heel lelijk. En ik vond eigenlijk alleen mijn ogen en mijn haar eh, mooi. Ja. En vanaf 2005 is dat veranderd. Ja. En in 2010 was een meisje dat ik kende, was... Eh, ontzettend slecht aan het eten en zo. Ja. En ehm, toen dacht ik, ja maar waarom zou je je lichaam nou zo verwaarlozen? Want dat is het, ja, het mooiste geschenk wat je ooit van je ouders krijgt eigenlijk. En eh, het enige ja, waardoor je eigenlijk kan leven, zeg maar. Dus ja. ja. Dus- ja, ik vind het wel ik vind het heel interessant wat je ook eh, zegt. Eh, omdat ik zelf ook met, dit, met, dit, met deze ervaringen heb, heb gezeten. Dus, dus het is mij niet vreemd. het is het enige wat, ja, hoe moet je het zeggen? Het is het, het, het, het is het omhulsel waar je in zit. En voor de rest is het, je bent wie je bent. En daar gaat het uiteindelijk om, toch? Ja, eh, maar alleen zonder het omhulsel kan je niet leven. <laughs> Nee, dat ben ik met je eens. Ik zag trouwens van de week, eh, voor de mensen die vrienden zijn eh, met Suzanne, uh, zag ik je, nou je had iets met vitamine P, had je erop staan. <laughs> ja, <laughs> ja. was dat zo met, met dat lijf? Had het daar ook mee te maken of niet? Ja, ik, uh, ik Had... nu weeg ik 7 kilo te weinig, zeg oh, maar. Oh. En ik ben twee kilo aangekomen omdat ik echt ontzettend veel pasta en pizza's en heel veel andere dingen heb gegeten. En ik was heel blij. Nou. Dat, eh, ja. Nou. Eh, oké, <laughs> helemaal goed. Eh, ik ben heel erg nieuwsgierig naar wat, jij, wat, je, wat je hebt. En laat, het, laat het maar horen. Ja. Een feit. Jij draagt mij door het leven. Geef mij recht om te bestaan. En als ik jou verwaarloos, blijf je nog voor mij klaarstaan. Jij kan niet zonder mij en ik niet zonder jou. Samen zijn we één, het is daarom dat ik van je hou. Lief lijf, het is een feit, wij zijn vrienden tot de dood ons van elkaar scheidt. I really need to have the money to be the girl you love. Do I really need to buy your world? you don't take it serious Well, it's up to you I'm feeling rich and I don't need to be your bitch It's up to you Are you really in love with me? Like you say you do If you say you do say you do. You were to me so cold and cruel. Well, it's a shame, it's a crime, paying so much attention on a dime. So speak up your mind like I just did mine. It's about time. Well, it's up to you you do Eh, heel erg leuk. Eh, dit is eh, The Girl You Love van Fabiana Dammers. En wat nou zo fijn is, fijn was het feit dat ik al een sneak preview heb kunnen beluisteren van het, uh, <laughs> van het debuutalbum van, uh, van Fabiano. Wat deze, dit jaar eindelijk uit zou gaan komen. Dat gaat ook, gaat ook wel gebeuren, denk ik. En ik, ik, ik was echt helemaal flabbergasted wat betreft het nummer Blinded. Dat kennen we natuurlijk eh, met alleen een akoestische gitaar. Maar als ik eh, de volle versie heb eh, gehoord, nou echt, het is zo verschrikkelijk mooi geworden. Wat, wat dat een nummer, daar heb ik het echt echt werkelijk koud van gekregen. Dus in die zin is er wel wat, wat loos. voor de mensen die nog Fabiana Dammers een warm hart toedragen. 12 mei, wat zeg ik, 12 februari, dan speelt zij in De Waag in Haarlem. Dan speelt zij daar onder andere samen met uh, Mirjam Gaasbeek. Maar ook met een, eh, met een andere goede bekende, uh, Marcus. En dat is deze dame. Hier is Sue the Night met Stay Close to Yourself. simple when you got enough But don't you give away your heart too easily Cause you might give it all you got While the one you love uses you up And you won't know until it's done repeating So never spread your love around When everything is for a while Commit yourself when love is found But stay close to yourself Commit yourself when love is found, but stay close to yourself. It's hard enough to share yourself, just make sure it's your better half. And for the rest, just keep yourself from pleasing. Cause when you give away each breath, air until there's nothing left. Time to take a few steps back to see it. So never spread your love around when everything is for a while. Commit yourself and love is fine. that's why Eh, stay Close to Yourself van Sue the Night. Eh, wat, eh, wat wij nou weer heel erg prettig hebben gevonden van Suus is dat ze toen vorig jaar in januari hier was op een zondagmiddag. Toen heeft ze dus een aantal nieuwe nummers uitgeprobeerd. Daar was jij bij, Marcus. Ja. En wat was nou het geval? Vijf speelden ze er in vier... Die kwamen in één keer terug op de finale, tijdens de finale van de Grote Prijs van Nederland het afgelopen december in eh, Paradiso. Dat vonden wij weer een, eh, toch wel een eer. Want dan heb je toch een bepaalde reden gehad om die nummers hier uit te proberen. Dus eh, vinden wij heel erg leuk. Ja. Dat doet ons goed. Stay close to yourself. Uh, waarheid als een koe, denk ik heel eerlijk gezegd kan maar beter ook eh, zo dicht mogelijk bij jezelf eh, blijven. En dat is denk ik ook eh, de reden van deze song. En ik vind ook, dit is mijn, beetje mijn liedje wat, wat dat er gaat geworden. Het zit er bijna op. Morgen dus voor die mensen die dan even naar de Rob Agda woord willen. Die kunnen bij het patronaat terecht. Wil je Suus de Groot en Mirjam Gaasbeek, maar ook Fabian de Dammers zien. Moet je nog een week wachten. 12 februari in De Waag in Haarlem spelen ze. En bovendien eh, eh, voor de fans heb ik, eh, van Fabian heb ik nog meer nieuws. Want op 18 februari, dus zaterdag over twee weken. Dan in het Witte Theater in Naarmuiden, heeft ze een uh, soortement van huiskamerconcertje samen met Jelle Visser. En Jelle Visser was een van de drijvende krachten achter de sculpture en de clay. Ja, precies. nou, dan hebben we alles gezegd wat we moeten zeggen. Dan sluiten we af met Celine Cairo. En dan zeggen wij tot volgende week.